had volgens zijn advocaat geen terroristisch motief. Het Openbaar Ministerie houdt daar nog wel rekening mee... omdat F zichzelf een martelaar noemde. Ook lijkt het er volgens het OM op dat hij in korte tijd zeer gelovig is geworden. Volgens de advocaat van Malik F is hij doorgedraaid als gevolg van trauma's. Hij is gevlucht uit Syrië en zijn vader verdronk bij een poging om naar Europa te gaan. Het OM wil dat F wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. De Chinese centrale bank pompt opnieuw geld in de economie. Het gaat om een injectie van zo'n 63 miljard euro... bedoeld om commerciële banken goedkoop geld te laten lenen en doorlenen. De afgelopen jaren is geldverruiming een belangrijk instrument... voor de Chinese overheid geweest om de economie aan te zwengelen. De Chinese economie groeit volgens de laatste officiële cijfers... weliswaar nog met 6,7 procent, maar dat is een stuk minder dan de voorbije jaren. Een fietscourier van Deliveroo is een zelfstandig ondernemer en geen werknemer. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld in een zaak die een 20-jarige fietscourier aanspande tegen de bezorgdienst. Sinds kort zijn de bezorgers van Deliveroo ZZP'er en krijgen ze niet meer per uur, maar per bestelling betaald. Volgens de bezorgdienst houden de bezorgers zo meer over. Bezorgers, vakbonden en politici vinden dit schijnzelfstandigheid. De 20-jarige fietscourier wilde in loondienst bij Deliveroo... omdat hij zeker wil zijn van een inkomen en een verzekering bij ongevallen of ziekte. Het weer, veel zon bij temperaturen tussen 24 graden aan zee tot 30 in het zuidoosten.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 I mean, you sexy. Oh my God. I learned to love her. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. Uh. House down by the water. Sells her yacht across the bay mundane.